Toen Wesley Snijder en Arjen Robben na 70 minuten kort na elkaar de 3-1 op het bord zetten, leek de wedstrijd beslist. Maar aan het slot werd het toch nog spannend door de 3-2 van Pereira in blessuretijd. De finale is zondag tegen Duitsland of Spanje. In België heeft de politieke kardinaal Daniels de hele dag ondervraagd over de aangifte van seksueel misbruik in de Belgische kerk, heeft de politie gedaan. Kardinaal werd ondervraagd als getuige. Enkele slachtoffers beweren dat ze Daniels de afgelopen jaren hadden ingelicht over het misbruik door geestelijken, maar dat hij het niet beingreep. De ondervraging moet duidelijker maken of er zaken in de doofpot zijn gestopt. President Obama is ervan overtuigd dat Israël serieus werk wil maken van directe vredesgesprekken met de Palestijnen. Dat zei hij na een gesprek met premier Netanyahu. De Amerikaanse president hoopt dat de onderhandelingen voor september kunnen worden hervat. Premier Netanyahu zelf zei dat hij het hoog tijd vindt voor onderhandelingen, maar hij noemde geen concreet tijdstip. Koningin Elizabeth heeft in New York de algemene vergadering van de VN toegesproken. Ze sprak over wereldvrede en riep alle landen op zo hard mogelijk samen te werken om problemen als terrorisme en klimaatverandering aan te pakken. De Britse koningin sprak de VN één keer eerder toe, dat was in 1957. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 8. Morgenochtend wolkenvelden, smiddags overal zonnig. En een middagtemperatuur van 22 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. Dit was het NOS. How many lives must we take? show. van Zandvoort, op 106.9 FM phone, cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me, it happens all the time. It's a quarter after.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 my soul oh, to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful.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 for my soul to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful.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 de nacht weer.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 a desert. 心。